Casablanca. Die zijn vol als de mij, Meisjes uit Casablanca, maar slechts alleen heb ik mijn hart bekend. Meisjes uit Casablanca, een spookje aan de duizend en één nacht. Oosterse vrij een klank van tamboerijnen hebben mij bij. denk nog vaak daaraan, fluister zacht haar naam, Claudia. Ik was in haar macht, in die donkere nacht, Claudia. Het was helaas van korte duur, maar haar liefde was vol vuur, Claudia. Ik denk nu nog ieder uur aan dat heerlijke avontuur met haar. Meisjes uit Casablanca, die zijn vol vuur ons branden Meisjes uit Casablanca, maar slechts alleen heb ik mijn hart gekend. Meisjes uit Casablanca, een sprookje uit de duizend en één nacht. Oosterzee, de klank van dag. To the flame. was helaas van korte duur, maar haar liefde was vol vuur. Claudia. Ik denk nu nog ieder uur aan dat heerlijk avontuur met haar. Meisjes uit Casablanca, die zijn vol vuur en ons de temperament. Meisjes uit Casablanca, maar slechts alleen heb ik mijn hart bekend. Meisjes uit Casablanca, een sprookje uit de duizend en een nacht. Oosterse urenvrijden klank van tamboerijnen hebben mij bij haar gebracht. Oosterse de klank van tamboerijnen klonken in die nacht. Meisjes uit Casablanca, die zijn vol vuur en stemmen.